Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. België heeft stilgestaan bij de slachtoffers van het hoge water. Om 12 uur werd een minuut stilte gehouden in het hele land en daarna waren er sirenes te horen. Correspondent Sander van Hoorn was op dat moment in Pepinster, een van de zwaarst getroffen plaatsen waar vooral nog wordt schoongemaakt en gezocht naar slachtoffers. Twee eh, meisjes met ook weer modder op de kleren. Ja, dat is een beetje het thema van de dag. Want vooral modder op die eerste verdieping natuurlijk. Zeggen dat ze zich wel degelijk gesterkt voelden. Ze wonen hier eh, gesterkt door al die vrijwilligers. Het moment van stilte zou je ook doorgesterkt kunnen voelen. Maar dat is hier redelijk ongemerkt voorbij gegaan. Mensen zijn gewoon te druk bezig met schoonmaken. De politie die luidde wel de sirenes van de politieauto. En daarna gingen mensen mensen gewoon weer door met schoonmaken. In België zijn 31 doden gevallen, 70 mensen worden nog vermist. Shell gaat in hoger beroep in een klimaatzaak. Twee maanden geleden zei de rechter dat het oliebedrijf de CO2-uitstoot de komende negen jaar met 45% moet terugdringen. Shell zegt dat ze in beroep gaan omdat ze een uitspraak tegen één bedrijf niet effectief vinden. En rond deze tijd vertrekt de ruimtecapsule van de rijkste man op aarde, Jeff Bezos. Met aan boord de Nederlandse Oliver van 18. Die had geluk, iemand anders viel af, vertelt correspondent Marieke de Vries. Dat allemaal omdat de winnaar van een veiling voor het goede doel, die 28 miljoen maar liefst heeft betaald, eh, zegt een andere verplichting te hebben. Je vraagt je natuurlijk af wat er belangrijker kan zijn dan een tripje naar de ruimte. En daarmee is Oliver de jongste astronaut ooit zometeen. Kost hem trouwens ook flink wat centen. Maar Bezos koos hem niet zomaar. So we're building a road to space so that Oliver's generation can blow us away with amazing things and make life better here on earth. The job of this generation to build that infrastructure. Well, I'm just super excited and not nervous at all. Ja, al dus Oliver op het laatst. Er is ook kritiek op de ruimtereis. Er gaat superveel geld in zitten dat de miljardair ook in andere, minder vervuilende dingen had kunnen steken. Heb ik het weer nog op veel plekken zonnig. In het noorden en oosten is het wat grijs. Het is 20 tot 24 graden. Het blijft vanavond ook nog lang zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 blossoms in bloom. July is dressed. I'm dreaming about you every night. Every chasing. You slowly drive me crazy. Red blooded baby, can't get you off my mind. I should be lucky, I should be so lucky. I should be lucky to sleep with you tonight.